Stef Banstra met het NWS Journaal. De No Kings-protesten in de Verenigde Staten verlopen tot nu toe rustig. In alle 50 staten, verspreid over 2600 plekken... zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Trump en zijn regering. In New York gaat het volgens persbureau Reuters om 100.000 mensen. De demonstranten vinden dat Trump zich meer gedraagt als een autoritaire koning... dan als gekozen president. Ze willen opkomen voor de Amerikaanse democratie. Ook zijn veel mensen boos over het strenge immigratiebeleid van de Amerikaanse regering. In Terneuzen in Zeeland hebben honderden mensen meegelopen met een stille tocht. Aanleiding is de dood van een moeder van 29 en haar dochter van 2 begin deze maand. De politie kwam toen af op een melding van een schietpartij. In de woning in Terneuzen vonden agenten het lichaam van de moeder en haar kind. De politie zei daarna al snel dat er geen anderen bij hun dood betrokken waren. De stille tocht ging langs de woning van de familie... waar veel bloemen en knuffels zijn neergelegd. Onrust na afloop van de wedstrijd tussen Spakenburg en Kozakker Boys. Tijdens die wedstrijd werd de spits van Spakenburg, El Azouti, racistisch bejegend. Na de wedstrijd gooiden supporters van Kozakker Boys een rookbom, blikken bier en werd er gescholden. El Azouti zegt dat hij overweegt om aangifte te doen, ook omdat familieleden van hem zouden zijn aangevallen. De voorzitter van Kozakker Boys zegt wel opstootjes te hebben gezien... maar herkent zich verder niet in het verhaal van de spits. En na 27 jaar is er een einde gekomen aan de Haagse rockband Kane... Die band gaf gisteren en eergisteren hun allerlaatste twee afscheidsconcerten in Rotterdam Ahoy. Volgens Omroep West was het laatste nummer dat Kane speelde I Belong To You. Kane stopte in 2014, maar maakte twee jaar geleden een comeback. Dit voorjaar maakte zanger Dinant Woestoff bekend dat die comeback geen vervolg kreeg. Het weer vannacht helder bij 2 tot 6 graden. Lokaal is er kans op vorst. Later vandaag wordt het bewolkt, maar blijft het wel droog.